Freddy met het NOS-journaal. Israël heeft de ambassadeur van de Verenigde Staten op het matje geroepen. Dat gebeurt na aanleiding van de VN-resolutie, die vrijdag werd aangenomen... en waarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. De VS onthield zich daarbij van stemming. Anders gebruikt Amerika meestal zijn veto tegen resoluties van de Verenigde Naties... waarin Israël wordt veroordeeld. Premier Netanyahu noemde de onthouding eerder een schaamteloze anti-Israëlische valstrik van de regering Obama. En hij zei dat hij uitziet naar de samenwerking met Obama's opvolger Trump. Die liet gisteren al weten dat hij het niet eens is met de Amerikaanse stemonthouding bij de VN. Explosieve experts hebben in Augsburg in Duitsland een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom van bijna 2000 kilo was dinsdag in het centrum ontdekt bij graafwerkzaamheden. Het ontmantelen werd vandaag gepland omdat er dan minder verkeer was in de stad. 54.000 inwoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten deden er vier uur over om de bom te ruimen. Via Twitter bedankte de politie alle inwoners voor hun geduld. En op de Filipijnen woedt de orkaan Nocten. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Vanwege de orkaan zijn in de afgelopen dagen al zo'n 100.000 mensen geëvacueerd en 10 havens gesloten. Waarschijnlijk bereikt Nocten morgen de hoofdstad Manila. En in Almere zijn vannacht twee huizen flink beschadigd, vermoedelijk door vuurwerk. Er was een explosie en de politie denkt dat er vuurwerk op het raam van een van de huizen is geplakt. Ook zou er vuurwerk door de brievenbus zijn gegooid. De bewoners waren op het moment van de explosie niet thuis en er raakte dus niemand gewond. Het weer tot slot. Vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Morgenochtend eerst wat regen, maar later droog met veel wind.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 En die komt er ook. Alleen niet de traditionele kerstmuziek die je gewend bent. Nee, de artiesten hebben natuurlijk allemaal ook hun eigen variaties, hun eigen interpretaties. En daar gaan we twee uur naar luisteren. Als je de playlist ziet, eh, die kan je terugvinden op www.info.peacefulradio.info. Eh, en dan zie je dat er uh, bol staat van albums die beginnen met Christmas dit, Christmas dat. Maar geen O Stille Nacht, uh, geen, nou ja, enzovoorts, enzovoorts. We gaan beginnen eens even kijken met overigens een nieuw werkje. En dat nieuwe werkje is eh, van eh, Psycho Dreamings. En dat heeft eh, Christmas Elixir, heet dat werkje. En dit is een heel oud werkje wat je op de achtergrond hoort. Dit is Christmas Memories van Goomer Edwin Evans. Een cd uit 1996, dat is van 20 jaar geleden. En die maakte toen een cd van bijna 50 minuten, één track... En dat gaat dan zomaar door. Lekker sfeertje zit erachter. Ik wens je heel veel luisterplezier. when the winds begin to sing and the corn it ripens fastest when the frost is settling in and when a woman tells me that my face she'll soon forget heart I'll wage a crown She'll feign to follow it yet The snows they melt the soonest when swallow flies without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my love, then you'll be faint for all your pride to follow me across the raging The snows they melt the soonest when the winds begin to sing. bee that flew when summer shone in winter cannot sting. And I've seen a woman's anger melt betwixt and night and morn. So sure, not a harder thing to melt bid me farewell here, no farewell I ever see. For you will lie with me, my love, then kiss and take your leave. And I wait here till cock calls and the martin takes the wind. For the snows they melt the soonest when the winds begin. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en...